Oxfam Novib moedigt de overheden wereldwijd aan om minimumlonen in te stellen... de belastingen voor rijken te verhogen en geld te investeren in onderwijs en zorg. Het partijbestuur van de Britse partij UKIP heeft een motie van wantrouwen tegen leider Henry Bolton aangenomen. Bolton ligt onder vuur vanwege racistische e-mails van zijn vriendin over Meghan Markle, de verloofde van prins Harry. Markle heeft een Afro-Amerikaanse moeder. De leider van de eurosceptische partij maakte een einde aan zijn relatie nadat de inhoud van de e-mails bekend was geworden, maar hij weigert op te stappen. De motie van het partijbestuur schuift hij terzijde en noemt die een koepoging. In Rotterdam-Kralingen is op straat een man neergeschoten. Over de toedracht is verder nog niets bekend. De schietpartij was gistermiddag in de Herman Bavingstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaar gewond. Er zijn drie verdachten aangehouden. In de wintersportplaats Zermatt in Zwitserland zitten voor de tweede keer deze maand duizenden wintersporters vast. Ze kunnen niet weg doordat de wegen en de spoorlijnen in het dorp zijn afgesloten vanwege lawinegevaar. Er ligt twee meter sneeuw in het dorp. De problemen houden voorlopig aan, deze nacht is opnieuw een pak sneeuw voorspeld van wel 70 centimeter. Ook in Oostenrijk zijn er problemen. De toegangsweg naar Sankt Anton bijvoorbeeld is slecht begaanbaar... en alleen voor auto's met sneeuwkettingen. Veel terreinen in Oostenrijk zijn uitgevallen vanwege lawinegevaar. Het weer, vooral in het Midden-Oosten en Noorden, valt soms natte sneeuw. Overdag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog... met vooral in het westen wat zon en het wordt 4 tot 9 graden.